Lot met het NOS Journaal. Op het vliegveld bij de... De raketten kwamen neer bij een controlepost van de politie... bij de VIP-lounge van het vliegveld. Vermoedelijk zijn de raketten door Koerden afgevuurd. De aanval komt na aanvallen van het Turkse leger... op Koerdische milities in Syrië. Premier Rutte heeft met de Turkse president Erdogan gebeld om te laten weten dat Nederland geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden tolereert. Afgelopen week ontstond ophef over een brief van de Turkse consul-generaal aan burgemeester Abu Taleb. Die vond dat de consul te ver ging door zich te mengen in de vrijheid van meningsuiting in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vlees in beslag genomen van de Boodschappenbank. Die organisatie verkoopt vlees aan minder bedeelden. In totaal is 800 kilo vlees in beslag genomen omdat het volgens de NVWA ongekoeld vervoerd wordt en de houdbaarheid niet duidelijk is. Een verloren gewaande demo van Paul McCartney heeft ruim 21.000 euro opgebracht op een Beatles-veiling in Liverpool. Dat is 3.500 euro meer dan was verwacht. De plaat met het nummer It's For You dat McCartney in 1964 met John Lennon schreef, dook eerder dit jaar op in een privécollectie. collectie en het zomerparkfeest in Venlo is vanavond ontruimd vanwege het naderende noodweer. Het festival zou eigenlijk tot twee uur duren, maar rond middernacht zijn de festiviteiten stopgezet. De organisatie besloot het terrein preventief te ontruimen op advies van de veiligheidsdiensten. Dat schrijft 1 Limburg. Alle 15.000 bezoekers in het Julianapark moesten het terrein verlaten omdat er stevige onweers- en hagelbuien aankwamen. En dan nog het weer. Zoals gezegd, flinke regen- en onweersbuien trekken over het land, mogelijk met hagel. Later in de nacht wordt het droog.